Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bijna een derde van de Nederlandse gemeenten krijgt de begroting voor dit jaar niet rond, blijkt het onderzoek van NRC. 120 gemeenten zitten in geldnood, 12 staan zelfs onder curatelen van de provincie en dat zijn er drie meer dan vorig jaar. Het geldgebrek wordt vooral veroorzaakt door sociale taken zoals de jeugdzorg en de bijstand, die sinds 2015 de verantwoordelijkheid zijn van gemeenten. Door de coronacrisis zijn de problemen het afgelopen jaar alleen maar groter geworden. Voor het eerst in vier jaar tijd zijn er meer mensen met een bijstandsuitkering bijgekomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ontvingen eind vorig jaar 429.000 mensen een bijstandsuitkering. En dat zijn er ruim 14.000 meer dan een jaar eerder. Hierbij zijn geen uitkeringen meegerekend die speciaal aan het leven zijn geroepen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Onder jongeren tot 27 jaar was de toename relatief het hoogst met bijna 12% meer bijstandsontvangers. De zes partijen die gisteravond meededen aan het RTL-verkiezingsdebat... zijn een aantal keer stevig met elkaar in botsing gekomen. D66-leider Kaag haalde uit naar PVV-leider Wilders... over discriminatie en Zwarte Piet. GroenLinks-leider Klaver vond dat VVD-leider Rutte niet eerlijk was over kernenergie. Het was het eerste grote tv-debat in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen... die er over ruim twee weken plaatsvinden voor het eerst sinds hij het Witte Huis heeft verlaten... heeft de Amerikaanse oud-president Trump gehint op deelname aan de volgende presidentsverkiezingen in 2024. Wie weet doe ik ook voor de derde keer mee, zei hij op een conservatief congres. Daar herhaalde hij ook zijn onbewezen claim dat niet Joe Biden...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 We were cool on craze when I. believe, do, sharing what was true. Oh, I said, that's all love. Take your baby by the hair pull her there, there, there. take your baby by the ears and play upon the darkest fears.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 Take your baby by the wrist And in her mouth an amethyst And in her red to sapphire blue And you days we were cool and crazy. When I, you, and everyone we knew to believe, do, and sharing what was true. Oh, I said, that's all days love. all day long sheets and he stares at the ceiling now Me, I'm trying to sleep but what you doing tonight. Better stay doing you right. Yeah. Watching movies, but we ain't seen a thing tonight.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 Por ti, ¿quién lo diría? Que tal la quinata hasta son sonaría. Mm. ZFM. all the millions and hang like the suits and the ties. But that voice deep inside us is trying to remind us what it means to be alive. Well, don't you feel like we're running in circles out of days, turning to times that I would dry your tears, help you through all your fears. Now you're telling me that you have to move on. When I needed you the most.